Bij dat bedrijf werd een partij drugs gevonden, waarna ze naar de politie stapten. En toen begon de ellende, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Zo werden de handgranaten bij voordeuren neergelegd, woningen beschoten... en met uh, eh, brandpommen huizen in de fik gestoken, waar gezinnen lagen te slapen. Het doel van die terreurcampagne was eh, het fruitbedrijf dwingen tot het betalen van miljoenen. En de gevolgen dat er iemand gewond zou raken, wat ook daadwerkelijk gebeurde bij een brand... of zelfs zou overlijden, dat nam Ali G. volgens het Openbaar Ministerie voor lief. De halfboer van Ali G. stond eerder al voor de rechter. Hij krijgt 10 jaar cel. In het oosten van ons land zijn tien mensen opgepakt na protesten gisteren. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, het blokkeren van de snelweg en openlijk geweld. De politie heeft in Duitsland, België en Nederland een groep mensen opgepakt... die verdacht wordt van minstens 21 plofkraken in Duitsland. In totaal hebben ze daarbij 1,6 miljoen euro meegenomen. Er worden 13 mensen verdacht. Een paar daarvan komen uit Deventer, Amsterdam en Deurne in Brabant. En in Frankrijk komt vandaag een einde aan de rechtszaak rond de aanslagen in Parijs. De hoofdverdachte, Salah Abdeslam, hoort of hij levenslang de cel ingaat. Honderden overlevenden en nabestaanden mochten de afgelopen maanden in de rechtbank vertellen wat ze hebben meegemaakt. Correspondent Frank Renaud heeft het gevolgd. Het was zwaar en bijna onmenselijk, want alle herinneringen over de aanslagen kwamen weer boven. En we zaten natuurlijk in de rechtszaal oog in oog met de terroristen. Dat vertelt Arthur Denouveau, een van de overlevenden van de aanslag in de Bataclan. concertzaal Bataclan was een van de plekken waar terroristen zeven jaar geleden onschuldige mensen doodschoten. Op dat moment was net een concert van Eagles of death Metal aan de gang. Terroristen verderop in Parijs gooiden ook met handgranaten... en sommigen bliezen zichzelf op. In totaal werden 130 mensen gedood. Het weer, een mix van zon en wolken, temperaturen rond de 27 graden. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen ongeveer net zo warm als vandaag. Eerst zon, later volgende buien, mogelijk met onweer.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 Kijk ons nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. breathe. Schijn me niet de tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad.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 Maar goed, ik ga weer naar binnen, vriend. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons na, nou. we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom mooiste meisje van de klas is bij een ander.